als hij zijn schorsing van 90 dagen heeft uitgezeten of wordt vrijgesproken. Het bestuur van de Tweede Kamer wordt op dit moment geïnformeerd over een dossier van het Openbaar Ministerie. Daarin staat dat één of meerdere fractievoorzitters worden verdacht van het lekken van informatie uit de commissie Stiekem. Die commissie bespreekt geheime zaken en daarover mag niets naar buiten komen. Wie toch lekt is strafbaar. Voor aanvang van de bijeenkomst in de Tweede Kamer spraken de leden van het bestuur van een ernstige zaak. Israëlische militairen en burger hebben bij een inval in een ziekenhuis in Hebron een Palestijn gedood. Ze waren in het ziekenhuis op de Westhoever op zoek naar een andere Palestijn. Die wordt verdacht van het neersteken van een Joodse kolonist in Hebron twee weken geleden. Bij deze, verdacht, deze verdachte is in het ziekenhuis opgepakt. Bij de inval werd een neef van de verdachte die uit de badkamer kwam doodgeschoten. Volgens het leger zijn de opgepakte verdachte en de neergeschoten neef lid van Hamas. Wereldwijd sterven steeds minder vrouwen rond de bevalling. De VN en de Wereldbank hebben onderzocht dat dit aantal in 25 jaar is gedaald met 44 procent. In 1990 overleden nog 532.000 vrouwen voor, tijdens of vlak na de bevalling. Nu zijn dat er 303.000. De meeste vrouwen komen om in ontwikkelingslanden. In de millenniumdoelen was vastgelegd dat moedersterfte fors teruggedrongen moest worden. Volgens de WHO is er sprake van echte vooruitgang, maar is het nog niet genoeg. Egon heeft een slecht kwartaal achter de rug. De verzekeraar boekte een nettoverlies van 524 miljoen euro. Vorig jaar maakte het bedrijf in dezelfde periode nog ruim 50 miljoen euro winst. De rode cijfers komen niet uit de lucht vallen.